uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Nederlanders zijn in Italië in een ravijn gevallen. Ze waren in de buurt van het Gardameer aan het rijden met een trike. Dat is een driewielige motor. Op een bergweg met allemaal haarspeldbochten ging het mis... en stortte de trike zo'n 50 meter de afgrond in. Twee van de drie Nederlanders zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De derde raakte licht gewond. Ze hoorden bij een groep van zeven Nederlandse toeristen. In een café in Zuid-Afrika zijn 22 mensen overleden onder wie veel jonge mensen. Hoe ze precies zijn overleden is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met verdrukking, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Het zou gaan om een, eh, een pennen-neer-evenement. Uh, eh, pennen-neer, want er zijn hier net tentamens geweest. Eh, dus er zouden heel erg veel jongeren naar die club zijn gekomen... om, om het einde van hun tentamens te vieren. Maar ook doet de politie onderzoek naar vergiftiging. Russen willen graan stelen uit een Oekraïense havenstad, zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. Een Russisch graanschip zou de haven zijn binnengevaren onder begeleiding van vier oorlogsschepen. De stad ligt in een gebied dat door Rusland is bezet. Rema, Wizkid, CK, ze zijn allemaal dit weekend in De Kuip in Rotterdam. Die laatste artiest is vooral bekend van dit nummer... wat al 15 miljard keer is gestreamd op TikTok. Mm, Afrobeat wordt steeds populairder en dat komt onder meer omdat het genre vaker wordt ontdekt door Afrikaanse jongeren in het Westen. Dat merk je ook op streamingsplatformen, maar ook op zulke festivals als Oh My. Dat is het grootste urban festival van de Benelux. Het weer tussen de wolken is de zon te zien. In het westen blijft het zo goed als droog en het is 20 tot 23 graden.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 tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Macarena, tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y buena. buenas. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y buena. buenas. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.